Kees Groot met het NOS-journaal. Toestemming gegeven om nu ook zware wapens te sturen naar Koerdische strijders in het noorden van Syrië. Hij hoopt daarmee de herovering van Raqqa op IS te bespoedigen. De wapenleverantie zet de relatie met Turkije flink onder druk. Ankara is fel tegenstander van het bewapenen van de Koerdische rebellen. Turkije ziet ze als terroristen. Bij een onderzoek naar de handel in versleutelde telefoons is 1 miljoen euro aan contanten gevonden. Op 11 plekken werden doorzoekingen gedaan, er zijn vier arrestaties verricht. De versleutelde telefoons zijn volgens justitie vooral populair bij criminelen, omdat ze door de politie nauwelijks af te luisteren zijn. Het verkopen van de telefoons is niet strafbaar, het aannemen van crimineel geld wel. De nicht van Marine Le Pen stapt uit de politiek. Marion Maréchal Le Pen stelt zich om persoonlijke redenen niet herkiesbaar, melden verschillende kranten. De 27-jarige Maréchal wordt gerekend tot de rechtervleugel van het Front National. Haar tante, Marine Le Pen, kondigde zondag na de verloren presidentsverkiezing aan dat ze de partij grondig wil vernieuwen. Een Zuid-Afrikaan is van de Mount Everest afgeplukt omdat hij illegaal probeerde de hoogste berg ter wereld te beklimmen. Hij zegt dat hij niet in staat was de klimvergunning van zo'n 10.000 euro te betalen. De klimvergunningen zijn een belangrijke bron van inkomsten voor Nepal. De Zuid-Afrikaan kan voor zijn illegale klim een boete van 20.000 euro verwachten. Juventus heeft zich ten koste van AS Monaco geplaatst voor de finale van de Champions League. In Turijn werd het 2-1. Dat was genoeg na de 2-0 winst in de uitwedstrijd van vorige week. Juventus ontmoet in de finale Real Madrid of Atletico Madrid. Die spelen morgen nog tegen elkaar. Het weer, wolkenvelden in het noorden en opklaringen in het zuiden. Daar kan het vannacht lokaal vriezen. Morgen droog met geregeld zon. Het wordt 13 tot 17 graden. Vanaf donderdag warmer, maar ook wisselvalliger.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 www.zfmzandvoort.nl see 是。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 the know